Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïense leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie... en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat... is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om in de Tweede Kamer te blijven als er een nieuw kabinet komt. Dat betekent dus dat Geert Wilders, leider van de grootste partij, niet de nieuwe premier wordt. Bronnen rond de partijen zeggen tegen de NOS dat de andere drie partijen dit als harde eis hebben gesteld om verder te praten over een nieuwe regering. Cabaretier Hans Theeuwen zegt dat hij zijn luchtdrukpistool weer mag ophalen bij de Amsterdamse politie. Gisteren kwamen agenten de luchtbuks in beslag nemen bij Theeuwen thuis. Dat gebeurde na een melding dat er in een persiflagefilmpje van hem een wapen te zien was. Volgens de politie overtrad hij daarmee de wapenwet teeuwen zegt nu dat hij de bugs niet terug hoeft... en dat de politie hem aan burgemeester Halsema mag geven... als herinnering aan het gejoel en antisemitisch gescheld van demonstranten... bij de opening van het Holocaustmuseum in de stad. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif... dat is aangetroffen in oppervlaktewater in het noorden van Noord-Holland. Het aangetroffen middel, dinoterp, is sinds 1998 verboden. Het Hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland dinoterp is gevonden.